Tegen Taghi wordt levenslang geëist voor drugshandel en zes liquidaties. Taghi's oude advocaat wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Whisky zou berichten van Taghi hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Rutte gaat niet aftreden vanwege alle gevolgen van de gaswinning in Groningen. Dat zei de premier net in het felle debat dat hierover aan gang is. Rutte vindt wel dat hij te weinig gedaan heeft om de Groningers te helpen. Dat vind ik verschrikkelijk. Niet voor mezelf, dat vind ik verschrikkelijk. Omdat ik hier niet voor mezelf sta. Dus we staan hier geen van alles voor onszelf. omdat we proberen dit mooie land verder vooruit te helpen. De andere partijen eisten gisteravond dat Rutte wel opstapt. Maar de regeringspartijen blijven achter hem staan. Toch zijn zijn collega's wel kritisch, zegt mijn collega Lars Geerts. Wat ze wel van Rutte willen is meer emotie. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij moet duidelijker laten zien dat hem dit raakt. En kinderen van onder de vijf in de Amerikaanse staat Californië... krijgen een speciaal pakketje door de bus. En als is een gratis boek. Komt allemaal door een actie van Dolly Parton. Die zangeres zet zich al jaren in om laaggeletterdheid tegen te gaan. En dat doet ze als eerbetoon aan haar vader, die zelf niet kon lezen en schrijven. My own father didn't get a chance to go to school. He couldn't read and write. It really bothered him a lot. My dad was so proud when the kids would get the books. He just was prouder of that than probably my, my great success in show business. En haar vader is super trots op de actie, zegt ze. Door de plannen van Dolly zijn er al 200 miljoen boeken uitgedeeld aan kinderen kinderen. Heb ik nog wat weer voor je. Graadje of 23 is het met in het noorden en het westen nog volop zon.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk tussen Schiphol en Burgerveen. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen-Stadshart en Knappend Raasdorp 25 minuten op onthoud. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de ring Noord bij Durgerdam. Daarna is er een auto met pech achtergebleven, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Vanaf Amsterdam Oud-Zuid tot Durgerdam is de vertraging nu ruim een half uur.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 And uh, I'm leaving, please believe in oh. me and the rest of my heathens. Checking out a lock at the top of the Four Seasons. Penthouse, rooftop, birds, I'm feeding. No deceiving, nothing up for sleeving. No teasing Trip from the looter to Neptune.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 Rijken zouden dit de normaalste zaak van de wereld vinden. Michael Ruperti is de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi, dat meldt het AD. Sinds de arrestatie van zijn vorige advocaat Ines Wesky... moest Taghi in het liquidatieproces Marengo zelf zijn verdediging voeren. En hackers hebben gegevens van tienduizenden medewerkers van de Britse omroep BBC en vliegmaatschappij British Airways gestolen. Veel is nog onduidelijk, maar er zijn vermoedens dat ook salaris en adresgegevens zijn buitgemaakt. Het weer, een mix van zon en wolken.